Jan van der Putten met het NOS Journaal. Er komt geen nieuw internationaal bevel tegen de afgezette Catalaanse leider Puigdemont. Het vorige bevel werd in december ingetrokken. De Spaanse openbaar aanklager had om herinvoering gevraagd... maar het Hoge Rechtshof in Madrid heeft het verzoek afgewezen. Om uit handen van Spanje te blijven zit Puigdemont tegenwoordig in België. Vandaag vloog hij naar Denemarken om in Kopenhagen een lezing bij te wonen. Het was de vraag of de politie hem daar op verzoek van Spanje zou arresteren... maar dat gebeurt dus niet. De Amerikaanse vicepresident Pence is in Jeruzalem ontvangen door de Israëlische premier Netanyahu. Die noemde Pence een grote vriend van Israël. Wie niet met de Amerikanen over het vredesproces wil praten, wil volgens Netanyahu helemaal geen vrede. De Palestijnen boycotten het bezoek van Pence omdat de VS Jeruzalem erkennen als hoofdstad van Israël. Palestijnse betogers staken portretten van hem in brand. De Palestijnse president Abbas wil niet met Pence praten. ProRail heeft YouTube opgeroepen om filmpjes van gevaarlijke stunts rond het spoor sneller te verwijderen. Afgelopen weekend verscheen er weer een filmpje op YouTube van een treinsurfer. Iemand die zich vastklampte aan een trein en een eindje meereed. Dergelijke filmpjes werken kopieergedrag in de hand en moeten snel van het internet af, vindt ProRail. Tennisser Novak Djokovic is in de achtste finales uitgeschakeld op de Australian Open. De zesvoudig winnaar verloor in drie sets van de Koreaan Chung Hyeon. Djokovic kwam sinds Wimbledon niet meer in actie. Hij heeft ook nog altijd last van een elleboogblessure. Dan nog het weer. In het westen wat zon, in het oosten bewolkt en wat regen. Het is 6 tot 9 graden. Morgen bewolkt, vooral in de middag, regen of motregen. Het wordt 7 tot 10 graden.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 找了。 zie je niet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 were the ones who tried to run away.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 internet. www.zfmzandvoort.nl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 last forever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 birthday to you.